Rahman en hij zou maandag in Pakistan zijn omgebracht. De Amerikanen door een onbemand CIA-vliegtuig. Al-Rahman was een vertrouweling van Bin Laden. Na diens dood promoveerde hij tot de nummer 2 van het terreurnetwerk achter de nieuwe leider Al-Zawahri. De man in India, die al elf dagen in hongerstaking is tegen de corruptie in zijn land, heeft besloten weer te gaan eten. De 74-jarige Anna Hazare kreeg steun van het parlement voor zijn plannen om de corruptie aan te pakken. Hij stelde voor om een toezichthouder aan te stellen en ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Het plan gaat veel verder dan het regeringsvoorstel voor de aanpak van corruptie in India. De Harley-dag in Tilburg gaat de komende dag niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Er zou serieuze informatie zijn binnengekomen op basis waarvan het besluit is genomen. Motorrijders die toch naar Tilburg komen worden weggestuurd. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit angst voor een confrontatie tussen de Hells Angels en de Molukse motorclub Satudara.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 In de Verenigde Staten zijn door de orkaan Irene zeker vier mensen om het leven gekomen. Een jongen van elf kwam om in een appartementengebouw in de staat Virginia waar een boom opviel. In North Carolina zijn drie mensen omgekomen. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom en er staan straten blank. In New York wordt het openbaar vervoer stilgelegd. President Obama zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. De orkaan Irene gaat in noordelijke richting en zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Volgens een woordvoerder zijn er aanwijzingen dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die van